De politie probeert al jaren om meer mensen met een allochtone achtergrond te werven. Om het korps meer een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Uit cijfers van het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat dat niet lukt. Een relatief hoog percentage Agenten van niet-westerse afkomst gaat binnen twee jaar weer weg bij de politie. De Europese ministers van Financiën zijn het vandaag niet eens geworden... over een Europese kandidaat voor het voorzitterschap... van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Morgenochtend wordt er gestemd. Nederland heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem voorgedragen. Er zijn nog vier andere kandidaten. En mogelijk komt het Verenigd Koninkrijk vanavond ook met een kandidaat. Als Dijsselbloem inderdaad Europees kandidaat wordt... wordt hij zo goed als zeker ook de nieuwe IMF-voorzitter... als opvolger van de Franse Christine Lagarde. De VVD heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie. De oud-penningmeester in Flevoland wordt ervan verdacht... dat hij tussen 2012 en 2017 meer dan 60.000 euro heeft gestolen... van de partij en de provincie. De fraude kwam aan het licht nadat de nieuwe penningmeester in juni toegang kreeg tot de bankrekeningen van de fractie. Het hoofdbestuur van de VVD zegt geschrokken te zijn en heeft aangifte gedaan. De 61-jarige penningmeester werd eerder al veroordeeld tot een werkstraf... omdat hij 110.000 euro uit de erfenis van zijn tante had gehaald. Later bleek dat hij recht had op maar 94.000 euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen buien, soms met onweer en plaatselijk veel neerslag.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 deed hij afgelopen maand eh, bij eh, een optreden hier in de Alternative FM. Colin Hoeven had een hele speciale microfoon. Marcus, hij was, eh, dat was wel geslaagd volgens mij. Hè? Dat, dat apparaatje wat hij bij zich had, toch? Ja, dat was vrij bijzonder. Ja, want uh, je had, hij, hij, ving alles op, Wat was dat voor een... voor een... Ja, ik, ik wist het merk uit mijn hoofd. Ja. Nu ondertussen <laughs> niet meer. Maar, maakt niet uit. Maar, eh, het was een heel erg mooie condensatormicrofoon... die eigenlijk alles eh, van het minste geluid, tot harde geluiden opving. En had hem gewoon in het midden staan. Dus eigenlijk met één microfoon het hele optreden. Ja, dat zijn natuurlijk de, de meeste ideale. Maar het eh, klonk ook eh, spetterend, eh, moeten we er ook bij zeggen. klonk schitterend. Ja, zes nummers had hij toen gespeeld. helemaal kwam hij weer uit Nijmegen, kwam hij weer aanzetten. Dus wat dat er gaat, helemaal goed natuurlijk. Ja, ja. Goed, aan het feit dat Marcus te horen is, is het feit ook dat er geen live-uitzendingen zijn. Die, die komen wel weer hoor, overigens. Dat, dat wel. precies heb ik het niet 1, 2, 3 op het op eh, de trommelvliezen eh, staan. Maar goed, eh, het, het, het, het zal binnenkort wel weer gaan plaatsvinden. Zeker deze maand. Dan komt er in ieder geval een studiogast voorbij. En volgende maand hebben we David Blinko hier in de studio. Dus dan hebben we sowieso live de optredens. Dus er zit wel degelijk nog wel wat in de pijplijn om maar wat te noemen. Ehm, muziek is er eh, vandaag ook. Ik heb eh, zelfs eh, twee nieuwe dingetjes. Close to Fire, een oud deelnemer aan de Rob Akda Award. Die kennen we nog aan die serie. En Lake Michigan, dat is ook al heel erg leuk. Want Lake Michigan is de band waar onder andere ook Koen Alvarez deel uit maakt. En zij gaan morgen een nieuwe single uitbrengen. En die is vanavond al hier te horen. Dus dat kan ik in ieder geval alvast verklappen. En deze dame die gaat ook eh, binnenkort eh, een aantal optreden doen. Dat is Lizzie V. En eh, dat nummer wat ze als laatste heeft uitgebracht, dat heet Borderlines. I never watch the news Then I crack a million I never had a lot to lose You wanna see what I got way. in our kingdom's last few days. Life in silence will conclude when it takes back what it once gave. I hold you close in my cry, my voice won't van het album van eh, Michel Ebbe Inertia heet dat eh, nummer In Our Kingdom. Eh, want de afgelopen week is er op bij de PopUnie Rotterdam... waar ik in een grijs verleden ook nog recensies voor heb geschreven ook ehm, iets verschenen over eh, wat het nou allemaal inhoudt. Dat album wat hij gemaakt heeft, eh, Michel Hebben. En eh, nou ja, daar heeft Hans van der Maas een, een interview van, van gemaakt. En dat was natuurlijk wel de mooie aanleiding om ook wat meer van dat album te laten horen. Want, zoals Michel dat tegen mij gezegd, ja is leuk eh, dat je me nu in handen hebt, maar draai niet eh, meteen alles weg. Dat heb ik ook eh, keurig netjes gedaan. Ik heb um, There's a Storm Coming Up heb ik het meeste daarvan gedraaid. En de rest heb ik allemaal achterwege gelaten. Hier en daar stond er ook al een nummer op wat ik al eens eerder heb gedraaid. Dus, eh, dus ja, zo erg was het nou ook weer niet. En eh, dit is dus een van de nummers die op dat album staat. Eh, een van de bands die bezig is deze kant op te komen. Maar ze zijn nog in een fase dat ze dus materiaal bij elkaar aan het maken zijn. En ik heb al afgesproken van... stel dat er al wat meer is dan 5, 6 nummers... dan wordt het tijd om eens eventjes hier de spullen te pakken en eh, langs te gaan komen. Eh, het project heet Vroom. Niet Chris, die eh, wielrenner die op een gegeven moment ergens het nodig vond om in de voorbereiding van de Tour de France ergens mee, tegen, in de rotsen aan te rijden. Nee, dit is gewoon VO, nee, VROE en dan drie keer M en dan krijg je als titel Visjes in de Zee. maar hengelen en daar heb je niks aan. Hij is die boy die je moet laten staan. Hij lijkt een engel, maar een duivel in disguise. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt. Ja, wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. in de zee. maar wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. krijgt hij gelijk. Hij ziet visjes in de zee. van een album uit 2013 eh, alweer. Maar eh, ik eh, vind hem nog steeds eigenlijk best wel van toepassing voor mij. Want ja, op een gegeven moment stond ik zelf in een beetje in een dubio van... wat ga ik nog doen met mijn leven? En uh, zowaar, ik eh, begon op een gegeven moment eh, dat, dat, dat zich dat afspeelde net nadat ik de werkzame leven bij een waterleidingbedrijf had uitgedaan. Ja, zoiets. En op een gegeven moment bezocht ik daar een, het lokaal in Heemskerk en daar speelde Astrid. En een van de nummers die ze speelden was Fair Start Fire Hill. En daar ehm, refereert dan op een gegeven moment Bo Manning aan. Eh, van ja, je, kan een aantal dingen doen in je leven. Maar eh, van eh, de reden is dan, why should you do it? Dat is een beetje de centrale vraag geweest. Dus het was een wel degelijk nummer wat van toepassing was voor mij heeft eh, die avond ook dat nummer <laughs> ook aan mij opgedragen. Dat vond ik ook wel heel erg eh, leuk dat hij dat gedaan had. Eh, goed, het is niet van het laatste album wat, wat wij ook hier hebben. Maar dat is alweer van een album uit, nou, wat ik al zei, 2013. Box heet het album. Daarvoor Vroom met Visjes in de Zee. Dan ook een, een een tweetal, uh, eh, Skat en Young genaamd. het is ook uh, bijzonder. Het, uh, het is eigenlijk gewoon eh, ja, iets wat je op een zomerse dag best wel kan beluisteren. Het nummer dat heet Slow. Holidays, time to get away. Memories, only you and me. Watching satellites. across the sky as we drive Off and take the car wherever we want to go Let's just see how far we get it on down the road And where we'll sleep tonight We don't need to know As long as the feeling's right Well, we can take it slow stars tonight We're the only ones around for miles Watching silhouettes sail off in the night Shaping the horizon as the sun sets mm So let's get back and take the car wherever we wanna go how far we get it on down the road yes or As long as the feeling's right Well, we can take it slow wanna go Let you see how far we get it on down the road Run opvallend als het gaat om haar eh, kant van de muziek eh, te horen. Hanneke Laura met eh, Lover of the Light. Ehm, een van de, albums, albums, ja, zeg ik, die ze heeft uitgebracht. Het meest recente, ik denk van een jaar of drie, vier terug alweer. Ehm, Lover of the Light. Daarvoor Slow van Scott Young. En over materiaal gesproken... Ik kan in ieder geval wel eh, verklappen dat eh, deze jongens in november met eh, ehm, materiaal zullen gaan komen. En daar staat deze ook op. Boxcar en a Jug of Wine van Dandelion. promenad Fabiane het een beetje volgt op Instagram... en ik ben er een van, eh, die kan weten dat eh, ze dus een, ja, een aantal weken op vakanties is eh, geweest in Wales... dat is de ene kant de voorliefde voor een land als Wales. Maar ze is natuurlijk ook nog half Italiaans. Omdat haar moeder van Italiaanse afkomst is. En dat heeft ertoe geleid dat ze ergens vlak na het verschijnen van The Girl You Love... het album wat ze in 2012 heeft uitgebracht... ook nog eens een keer studie Italiaans is gaan doen. En eh, wat dachten eh, de, de, de makers van dat eh, album, de producer, die dacht... hé, hey, wat leuk, dan zullen we er ook nog een Italiaanse versie van Blinded achter zetten. Lasciami Illusa. En eigenlijk heeft Fabiana daar natuurlijk ook nog wel wat meer creativiteit uit voort weten te... Ja, voor dingen uit voort weten laten komen. Want ze wil gewoon een aantal songs en in, in het Italiaans laten horen. Maar daarbij eigenlijk ook wat vertellen over, dat, eh, over Italië en het land zelf. Dus eh, dat, gaat allemaal, eh, dat wordt allemaal in de stijgers gezet. een aantal optredens van HK-concerten zullen ook met Italiaanse nummers worden vormgegeven. En een aantal ook niet. Maar sowieso zal er ergens aan het eind van het jaar ook nog in Leiden en Den Haag nog iets van haar voorbij gaan komen. als het gaat om Italiaanse dingen en eh, Italiaanse onderwerpen, Italiaanse thema's, noem maar op. Het lijkt bijna Italia als antwoord, maar dat heeft eh, dan ook eh, daarmee te maken. Straks in het volgende uur nog een nummer, maar dat is dan weer gerelateerd aan het uitstapje, de vakantie van Fabiana Dammers. Want niets is zonder een bepaalde reden, zeg ik dan altijd maar. Eh, een andere band die wij dus eh, tegen zijn gekomen het afgelopen jaar bij de Rob Akda wordt is Close to Fire. Ze hebben het eh, zelfs geschopt tot de finale. Want ze waren ook winnaars van een van de voorrondes van dat, van dat, van dat festival. trouwens, daarvoor hoorden we de Boxcar en de Jug of Wine van Dandelion voor uh, Fabiana Dammers. Dat zeg ik er ook maar even bij. maar ze hebben een nieuwe single. en de single dat heet Float Away. I've seen you now blauw, de lucht is grijs, dan is er weer een stad voorbij. Soms op een eiland of in een weiland, met drie teentjes op een rij. Kijk, iets hier is voor nu en altijd. zijn we sterker dan de tijd. Nederland, fietsland. Nou, eh, dat gaat het, uh, daar gaat het niet over. Maar het gaat eh, gewoon over ja, de broers die je hebt in de familie. En ik heb er geen. Maar Anke Timmer heeft ze kennelijk wel. Close to Fire hoor je daarvoor met Float Away. En nu tijd voor die band die 11 juli hier geweest is. Namelijk Twice the Same. En het nummer dat heet Hope. spent my nights here waiting for you So you could take me over Cause I'm broken and wired You'll make it better I paid the price my soul is due Life came down to the wire Cause I know I'll burn in fire Yeah, I'm going down On my knees before the altar With my prayers denied man A disgrace for the only father That's Mr. Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound Twine and servitude, I'll crash down comes time to weigh obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth I'm now in hell On my knees before the altar With my prayers denied A disgrace for the holy father That's Mr. Divine calling loop of arms bound Twenty, crash down even niet op eh, zitten letten... dan eh, worden er gewoon drie achter elkaar gezaaid. Jet Papillen met In Solitude. Daarvoor hoorde je Twice the Same met Hope. En daarvoor dat moet je mij ook eh, niet meer 1, 2, 3 vragen. Maar dat was ook eh, waarschijnlijk wel een eh, stevig <laughs> nummer geweest. maar goed, Twice the Same is zeker geweest in, in juli. Toen waren ze hier te gast bij, bij ons om het een en ander te doen over dat tweede album wat ze hebben uitgebracht. En dat album dat is dit jaar nog uitgekomen. Dus het zegt al iets genoeg. Kan ik eens heel lang gaan zitten vol zitten kletsen, maar dat doe ik niet. En anders dan wordt het weer zo'n hele discussie van eh, moeten we dat nou wel of niet doen.